Kees Groot met het NOS-journaal. Nederland uitkering kunnen voortaan sneller tegen de land lopen. Minister Kamp heeft daarover een verdrag gesloten met Duitsland. Door koppeling van bestand kan fraude makkelijker worden opgespoord. Het gaat bijvoorbeeld om mensen in de bijstand die verzwijgen dat ze in Duitsland werken of daar een huis hebben. Het verdrag moet omgekeerd ook Duitsers aanpakken die in Nederland werken en fraude plegen. Zo'n 5000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en enkele tienduizenden AOW'ers wonen in Duitsland. Scholen en sportverenigingen kunnen zich weer aanmelden voor kaartjes voor de bekerwedstrijd Ajax-AZ. Ajax wilde in eerste instantie 14.000 kaartjes weggeven, maar er was zoveel animo dat die kaartjes al snel op waren. De club heeft nu extra stewards opgeroepen om meer mensen kwijt te kunnen. Het is nog onduidelijk hoeveel kaarten er nu beschikbaar zijn, maar de club waarschuwt dat het aantal beperkt is. Bij de bekerwedstrijd Ajax-AZ volgende week donderdag mogen alleen kinderen tot 12 jaar en begeleiders het stadion in. De bekerwedstrijd moet worden overgespeeld omdat een Ajax-fan AZ-keeper Esteban had belaagd. 1 miljoen mensen hebben zich aangemeld voor Amber Alert. Ze krijgen van de alarmdienst een berichtje zodra de politie met spoed op zoek is naar een ontvoerd of vermist kind. De miljoenste aanmelding kwam van een negenjarig meisje dat zich via Hives had geregistreerd. Het Amber Alert is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar werd het in 1996 in het leven geroepen toen de negenjarige Amber Hagerman uit Air Arlington werd ontvoerd. In Nederland is het systeem sinds 2008 elf keer ingezet. In meer dan de helft van de gevallen werden de kinderen levend teruggevonden. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en noordwesten kans op een bui. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen wisselend bewolkt, het wordt zo'n 7 graden. Maar door een frisse noordwestenwind voelt het kouder aan. In het weekend wordt het nog iets kouder en gaat het s'nachts vriezen. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentel 4. A12 Den Haag Utrecht voor Reewijk 3 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt het Kleinpolderplein 2.